De kleine Nederlandse autobouwer betaalt eigenaar General Motors zelf 74 miljoen dollar en krijgt een miljoenenlening van de Europese investeringsbank. De Zweedse regering stelt zich garant voor die lening. Met de deal is volgens DMN Spijker het voortbestaan van SAP als onafhankelijk bedrijf gewaarborgd en lijken 10.000 banen in Zweden gered. De telegraafjournalisten die staatsgeheimen zo hebben gepubliceerd wordt niet vervolgd. Het OM seponeert de zaak omdat de informatie waarop justitie zich baseert deels onrechtmatig is verkregen. Zo heeft de AIVD telefoongesprekken van de journalisten afgeluisterd. Ze was verdachte in een zaak waarin een medewerker en een oud-medewerker van de AIVD vastzitten. Die zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan de journalisten. Pieter Lakenman claimt namens alle ongeveer 200.000 DSB-klanten een schadevergoeding van 2,8 miljard euro van de failliete bank. Volgens de stichting Hypotheekleed van Lakenman werden de klanten door DSB misleid. Het is de vraag wat er met de collectieve claim gebeurt. De curatoren hebben steeds gezegd dat er bij faillissementen geen ruimte is voor collectieve claims. Vreemdelingen die schuldig zijn aan een ernstig misdrijf krijgen voortaan minder snel een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Al-Bayrak rekt de periode op waarbinnen de gepleegde feiten een reden kunnen zijn om een vergunning te weigeren. Voor bijvoorbeeld zedendelicten, mishandeling en mensenhandel gaat de termijn van 10 naar 20 jaar. Iemand die een moord heeft gepleegd komt helemaal het land niet meer in. Wenen krijgt een was- en beeldenmuseum van Madame Tussaud. Er komen 70 beelden, onder andere van de beroemde Oostenrijkers Mozart, Freud en Schwarzenegger. Ook president Obama en de acteur Brad Pitt krijgen een plaats in het Weense Museum. Het gaat volgend jaar open. Het weer. Een heldere en koude nacht, min 10 graden. Overdag gaat het vanuit het zuidwesten krachtig waaien met later op de dag sneeuw en regen.